Twee dagen eerder dan gepland. Liften en deuren in de flat waren beschadigd. Ze zijn sneller gerepareerd dan was verwacht. Deze week brandde naast de flat een winkelcentrum af. 40 winkels en 6 woningen gingen verloren. De omgeving van het winkelcentrum in Stijn is afgezet vanwege instortingsgevaar. Het besluit over uitlevering van Transavia-piloot Julio P. aan Argentinië valt vermoedelijk in januari. De rechter in Madrid buigt zich dan over de zaak. De Spaanse regering is gisteren akkoord gegaan met de uitlevering. Julio P. werd in september in Valencia aangehouden, vlak voordat hij naar Amsterdam zou vliegen. Argentinië wil hem berechten voor het meewerken aan zogenoemde dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur in de jaren 70 en 80. Belgische gevangenen kunnen voortaan hun straf uitzitten in Tilburg. Staatssecretaris Al Bayrak en de Belgische minister van Justitie de Klerk hebben een verdrag hierover ondertekend. In Nederland moet een aantal gevangenissen dicht, terwijl in België juist een enorm cellentekort is. De gevangenen die in Nederland worden opgesloten mogen niet vluchtgevaarlijk zijn. De griepinformatielijn van Postbus 51 wordt veel gebeld. Vanochtend kwamen er ruim 600 telefoontjes binnen en gisteren over de hele dag ruim 1500. Ongeveer evenveel als in een hele week in de periode daarvoor. Veel telefoontjes zijn van ouders die zich zorgen maken over verschijnselen van Mexicaanse griep bij jonge kinderen. Ouderen willen weten of ze een oproep voor de vaccinatie kunnen doorgeven aan bijvoorbeeld kleinkinderen. Schaatster Annette Gerritsen is, in Nederland, Nederlands kampioen geworden op de 1000 meter. In Tialf in Heerenveen zette ze een tijd neer van 1.16.83. En ze bleef daarmee Margot Boer, Marianne Timmer en Laurine van Riesen voor. Gisteren werd Gerritsen ook al Nederlands kampioen op de 500 meter.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 You try to scream. you right place, the house of stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Snel over naar Jovenis. Ja, waar Paul van der Oort een overtreding moest maken in het 16 meter gebied. Het was eigenlijk een klein overtreding, maar de scheidsrechter wees direct naar de penalty strip En de penalty werd ook genut, eh, benut. Zandvoort staat achter met 4-1. Nou, de gifbeker die Zandvoort moet leeg drinken is nog steeds niet leeg. Want uh, René Commandeur helpt zijn ploeg aan de 5-1. Vooral komen terecht. Eh, de laatste, tijd, laatste paar minuten is de verdediging van Zandvoort een zeef. want we staan achter met 5-1. Eh, 5-1. Worden we een beetje stil Dan moet aan een trainingskamp tegenaan, want uh, nou, dit drie, keer op, keer op rij verliezen. Ja, dat schiet niet op. Nou, de nachtmerrie hoop ik niet dat uh, eh, Din gehad heeft, want dat zullen we allemaal te lezen krijgen in het boek Dramports. Aankomende donderdag wordt dat gepresenteerd in Café 4 aan de Haltestraat. Om half acht begint het allemaal en het begint ook een beetje om acht uur. Dus iedereen is van harte welkom daar aan de Haltestraat aankomende donderdag. Lekker hapje en drankje en gezelligheid natuurlijk. En je kan een boek meteen kopen. Moet je er wel snel bij zijn, want we hebben maar 10 exemplaren. 10 exemplaren. En, eh, en anders gewoon reserveren. en die worden nog... Eh, ja, oké. Er komen voldoende verkooppunten, horen we dus juist. Dus dat is helemaal goed. We zijn er klaar mee. Met The Nightmare en met Halloween. <laughs> Welkom bij derde en laatste. Ja, en eh, waar gebeurt het anders dan op zaterdag? Eh, u hebt eh, op... zo op? Zaterdag. Dat bedoel ik. Where else? U hebt mij nog even de uitslag te, te goed van de kwalificatie van de Formule 1 in Abu Dhabi. En ik vertelde u al dat het heel spannend gaat worden tussen de nummer 2 en nummer 3. Want de wereldkampioen is eh, inmiddels bekend. Dat is Jason Button van Bron GP. Maar eh, de heren op de tweede en derde plaats... die kunnen nog aardig robbertje vechten eh, deze race. En, op, want dat gaat dan tussen Sebastian Vettel met momenteel 74 punten... en Rubens Barrichello op met 72 punten. En dan zal ik u nu even de startgrid, de eerste twee, doorgeven. Op Paul Hamilton, gevolgd door Vettel... 3 Webber. Nou, die zal, uh, en 4 Baricello. En op 5 Button. Dus Baricello staat, hè, wordt gescheiden door eh, Webber met Vettel. Dus als het, dit de finish zou zijn, wordt Vettel 2 en Baricello 3. Dus Barrichello zal er nog even aan gaan trekken om, eh, om eh, Vettel voorbij te gaan. dat scheelt dan toch weer twee puntjes. Het wordt net... weer heel spannend, eh, Albert-Jan. En dat zijn die twee puntjes die ze nodig hebben. Verder nog even de Porsche Supercup. Die zit al in het voorprogramma van, van de Formule 1. Hoe is het met Blake? Blake heeft het hartstikke goed gedaan. Die kan dus nog kampioen worden dit jaar. Oké. En de eerste race is dus inmiddels verreden. En dan moet ik even op mijn lijstje kijken. Hij is eh, de eerste race geëindigd op de derde plaats. Dus heeft wel weer punten gesprokkeld voor het kampioenschap. Morgen uiteraard nog de tweede race en beslissende race. Dus wellicht dat we dan eh, een Molen weer kunnen eh, huldigen als een wereldkampioen in de Porsche Supercup. Verder nog dit weekend WTCC. wat is er zo interessant aan de WTCC nog? Er zijn nog twee races te gaan. En uh, Tom Coronel die, eh, dus niet, die, die, noemen ze dan een privateer. Dat is dan mhm. geen, eh, die hoort dan niet bij een eh, echte renstal. Maar hij rijdt dan wel voor, voor Seat. Maar als privateer, zoals het zo mooi heet... die kan daar nog kampioen worden in de het klassement dus volop spanning. Volg via Eurosport, dan wel RTL 7. Eén ding is zeker, Albert-Jan, ze rijden niet op een ijsbaan. Maar dat gaan wij binnenkort wel doen hier in Zandvoort. IJsbaan? Een ijsbaan. IJspeedway? Ja, echt waar, een ijsbaan. Nou, ah, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Dan gaan we niet op racen, maar dan gaan we gewoon lekker op schaatsen met z'n allen. Ah, Gezellig. Daarover straks veel meer. Wil je daar het laatste nieuws over weten? Blijf dan gewoon luisteren naar Zandvoort op... Zaterdag. Waar else? Hier is Metcom en Begging. wereldplaat, hè? Deze single Begging. Ja, in diverse uitvoeringen natuurlijk. Dit was de moderne uitvoering van Metcom. Ja, dus ja. een remix van een oud nummer. ja, van, eh, van, een, oud, eh, van een oud nummer. Maar uh, we hebben Joop Fres hebben weer onder de knop. En Fres, ik had het net over een Halloween, hè, wat dit weekend is. En het feest hier in Zalvoort bij onder meer Veen. En ja, Halloween is het ook een beetje daar in Marken, hè, geloof ik, met het voetbal van vandaag. Nou, dit is voor Sanford wel een Halloween. Ja. Overigens, of ik met de Halloween eens ben, het dus weer dan, want ik vind het drie keer niks. Flauwekul. Maar goed, uh, Zandvoort, dat, ja, dat gaat niet lekker. Eén op één spelers achterin en die verdediging is zo lekker als een zeef. Ze gaan alle kanten de langs. Ze hebben nog twee hele grote kansen gehad na de 5-1. Eh, maar die hebben gelukkig eh, dan net uh, gefaald. Want uh, anders was het voor Zandvoort nog veel zwaarder geworden. Zandvoort verdient hier ook niet te winnen. Het, het, het voetbal niet goed. Het moet veel de bal, lange bal hanteren die dan niet aankomt. Waardoor Marken ontzettend gemakkelijk eigenlijk weer in balbezit kan komen. En als ze dan achterin lekker gaan paasen, ja, dan blijft die bal lekker in die ploeg. En dat geeft vertrouwen natuurlijk ook voor degene die dan in het eh, middenveld staan en aanspeelbaar zijn. Goed, eh, een achterbal van Marken komt recht bij uh, eh, Berg. Die kopt naar voren, maar kan er niet bij komen verder. En Marken neemt het spel over. Aan de rechterkant van het Zandvoortse veld. Blijft tikken voorin en nog een keertje tikken en weer terug. Ja, natuurlijk. Dat gaat heel gemakkelijk, want ze krijgen gewoon de ruimte ervoor. En nu even een mannetje passeren, ook prima. Balletje breed leggen, helemaal goed. En dan staan er weer 3 tegen 3. 4 tegen 3 is er nu zelfs. Dan gaat weer eentje inschuiven, er komt er eentje aan en dan gaat... Kappen, weer kappen, weer kappen, weer kappen. Weer kappen, ja, aan de gaat Goede in. Mooi de al. Heel simpel stiftballetje. Gaat hier de 6-1 eh, komen voor uh, En het is, moet ik even kijken, het, eh, een, van Martijn Slemmeren. Je hoort het de speaker zeggen. 6-1 voor Van Ja, dit is een afstraffing eerste klas. En als Piet nou nog niet bij zichzelf te raden gaat, dan is hij geen knuffel voor de neus waard. Want hier moeten gewoon andere spelers komen die uit de tweede gewoon in het eerste moeten gaan komen. Die zijn er, dat weet ik zeker. En ze kunnen het ook. Of ze het willen is een tweede. Uh, goed, het spel is weer hervat. Michael Kuil aan de rechterkant van het veld. Dus eigenlijk even de beste Zandvoort. Dus gaat weer man passeren, twee man passeren. Komt op de derde en dan stokt hij. Ja, dan is hij de bal weer kwijt. En dan gaan die snelle jongens voorin gaan weer lekker druk geven op die Zandvoortse verdediging. Waar eh, bijvoorbeeld nu Paul van der Oort weer in de mist gaat. Die gaat gewoon, mist die bal aan alle kanten. En Marken is nog steeds in balbezit aan de linkerkant van het Zandvoortse veld. Slechte paas, komt weer terug bij de speler van Marken. Het legt het breed nu naar het middenveld toe. Gaan de andere kant op, naar de rechterkant. Daar probeert um, eh, eh, ehm, Murray Smol daar het, eh, de bal te pakken. Dat hoeft niet meer. de scheidsrechter die fluit hier, een goede scheidsrechter overigens, voor het laatst. Zandvoort krijgt de afstraffing met 6-1 en moet zich bij zichzelf te raden gaan. Nou, laten we hopen dat het uh, zondagteam eh, van SV Zandvoort het beter gaat doen morgen. Ik hoop het. Want die spelen tegen, tegen HIS, toch? Ja, HIS, ja. ja. Oké. Okay. Hey Jap, dankjewel en heel fijn weekend. Ja, dankjewel. En eh, we, eh, spreken, je, we spreken je volgende week weer. Is goed. Oké, eh, dat was Jap Fres vanuit Marken. Inderdaad een afstraffing daar. Jongen, jongen, jongen, jongen. Jij wou ook zeggen. Daar moet wat gebeuren, want als je dit in de Eredivisie overkomt, dan moet er gepraat worden. Gewoon drie keer... op rij. Op rij verliezen en dan nog met zo'n stand, hè, dit. Ze oh. verliezen de aansluiting met, met de kop, dus ze komen ergens in de Middengroep terecht richting onderen. Dus, eh, Nou, we hebben het er niet meer over. We hebben het er niet meer over. Nee, tot vijf uur niks meer over voetbal.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 She said, darling, darling, all I want from you is a tiny little piece of your big bamboo. She want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo pleases one and all. So I gave my lady a piece of sugar cane. It's very, very sweet, she did explain. But she handed it back much to my surprise, she said she liked the flavor, but not the size. She want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo is one and all. Then I gave my lady two coconuts. She said, darling, darling, that's okay, but the only thing that really, really worries me What good are the nuts without the bamboo tree? She want a big bamboo, get up big and long The big bamboo, get up big and strong The big bamboo, rise up great and tall The big bamboo pleases one and all I know a Chinese man named Li Wang Lu he married a Jamaican and called her Wang Lu too. But she divorced him, she divorced him very quick. She said she wanted bamboo and not a lousy chopstick. She want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo is one and all. You know, when you go to a Calypso show, it's, it's a lot of fun. In fact, Calypsonians are able to extemporate. They look around and they sing, they make up the song on the things they see in the audience. And if you sit in the front row, you could be picked on. For example, you see this gentleman with his legs crossed, sitting there looking like he's a real big boss. When I tell you this, he won't sit at all because I hear that his bamboo is very small. she want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo pleases one and all. See, Bill here from New York has the glasses on his eyes, looking so distinguished looking so wise. When I tell you this, he's gonna faint and fall. If you think you have a problem, he has no bamboo at all. She want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo, pleases one and all. You see this gentleman with a big red nose? My God, it looks like a fireman's hose. But he's really lucky what he can do. With a nose like that, he don't need no bamboo. She want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo get up big and strong. The big bamboo rise up great and tall. The big bamboo pleases one and all. I know you're all enjoying the resort. Let's hear it for the resort. Let's hear it for all the staff. Let's hear it for all the bartenders. Doing a great job, the bartenders. You all said your drink tastes very good. Yes, the bartenders here mix them the way they should. But let me tell you what those wicked bartenders do. When you're not looking, they mix your drink with their big bamboo. She want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo pleases one and all. And ladies are fair game too. The lady here in full black clothes. Black is for mourning, as everyone knows. Someone close to them pinched me and said, She's wearing black, cause her man's bamboo is dead. She want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo, pleases one and Nou, ik krijg eh, zojuist een eh, bericht op mijn eh, telefoon. Schaatsen staat aan. Nou, we gaan het even over schaatsen hebben. Ja, Want Bart Schuitenmaker is nou, aangeschoven hier in de studio van CFM. Goedemiddag Bart. Een hele goedemiddag heren. Hele goedemiddag. Ja, het Gasthuisplein moet gaan leven en het leeft al veel meer dan daarvoor natuurlijk het de laatste jaren heeft geleefd. Ja, dat zeker. Het ziet er alweer een stukje beter uit. We gaan de goede kant op. Gastvrije gasthuisplein, ja. Dat bedoel ik. En er moet nog veel meer gebeuren. Ja, daar heb ik in het leven geroepen een stichting. De stichting Organisatie Gasthuisplein. Die heb ik, eh, dat is een stichting natuurlijk eh, zonder winstbejag. Uiteraard. Maar eh, zuiver voor het goede doel en een breed maatschappelijk karakter. Maar juist ook natuurlijk om een stukje ontwikkeling van het plein met zich mee te brengen. Die stichting heeft overigens ook de subsidie aangevraagd bij de gemeente Zandvoort. Voor het organiseren van een heuse echte kunstschaatsijsbaan. Wow, applaus. 27 november tot en met 3, 4, 4 december is de bedoeling. Dus de tijd van Sinterklaas. Dat is overigens ook het weekend valt erin eh, dat dus de, de feestmarkt, eh, de, kerstmarkt, de grote eh, jaarmarkt, de kerstmarkt in door Zandvoort loopt. Waar Sinterklaas ook aanwezig zal zijn. Het is de bedoeling als het allemaal doorgaat. Als het allemaal doorgaat, want ik kom nog even met een kleine slag om de arm. Oh jee. Dat Sinterklaas dan ook een 25-tal gratis schaatsrondjes gaat aanbieden aan de jeugd van Zandvoort. Dus dat lijkt me ook heel gezellig. Zo, super hè? Los van het feit dat dat er eh, natuurlijk eh, een hele gezellige koek en zopie op het plein zal staan. De CFM, eh, jullie verzorgen elke dag heerlijke schaatsmuziek. absoluut, dat <laughs> gaan we regelen. <laughs> en Café Alex en het Wapen van Zandvoort zullen inderdaad als horeca gastheren optreden met lekkere drank, gluwijn, warme chocolademelk met, met rum, zo je wenst, erwtensoep met spek. Nou, je kunt je er van alles bij voorstellen. Allemaal gezellige dingen. Nou, ik zou je een mooi verhaal vertellen, Bart. Een paar weken terug was ik naar Turkije niet echt schaatsweer daar op dat moment. 30 graden, weet je wel. Je had niet je muts op. Maar nee, dan krijg je met een, eh, met een eh, Nederlandse jongen uit eh, Den Helder krijg je een gesprek. En die begint over een schaatsijsbaan. Hij zegt, ja, ik kom uit Den Helder en elk jaar is het een spektakel bij ons. Want er wordt er een ijsbaan aangelegd. En dat is een enorm dorpsfeest. Komt echt iedereen op af, een leuke sfeer en gezellige muziek. Misschien nou. ook wat voor Sanford, zei hij toen. Nou, juist, dat is natuurlijk ook de bedoeling. En dat is toch even de slag om de arm. Ik heb eh, te horen gekregen van het eh, ambtelijk apparaat dat er een positief advies aanzien van die subsidie wordt afgegeven. Alleen onze wethouder Tonen, die heeft natuurlijk de laatste C hierin. En aanstaande vrijdag 6 november hoor ik eh, van wethouder Tonen of hij ja zegt of nee tegen die subsidie. En dat betekent meteen een go voor die ijsbaan. Kijk. Dus dat is even de slag om de arm. En dat is precies de dag dat ik ook de opdracht moet geven aan Global Green Ice om die, om die ijsbaan te gaan plaatsen. Dus nou ja, dat is nog even de slag om de arm. En ik ga er zomaar vanuit dat het doorgaat. Als die subsidie er komt, dan gaan we natuurlijk ook leuke dingen doen. Want we gaan bijvoorbeeld alle scholen uitnodigen van Zandvoort. Acht stuks wel geteld, die natuurlijk elke dag eh, een uurtje kunnen schakelen schaatsen met de kinderen. Er komen ook twee eh, minder valide schaatsstoelen. Dat betekent dat we ook eh, eventueel eh, minder valide mensen kunnen uitnodigen die daar ook gratis gebruik van gaan maken. Nou, ik stel me ook voor dat je de horeca op een gegeven moment tegen de middenstand bijvoorbeeld een avond een ijshockeywedstrijd laat doen. Nou, je kunt van allerlei gezellige dingen verzinnen met elkaar. Het moet een dorpfeest worden wat, dat zijn weerga niet kent. En ik reken op ieders medewerking om dit ook gewoon tot een succes te laten doen slagen. Maar het, dus wanneer hebben jullie de stichting opgericht? De stichting wordt aanstaande dinsdag bekrachtigd bij, eh, bij eh, Van der Valk, de notaris. Ja. En eh, nogmaals, dan hebben we ook alle, alles volgens de regels gedaan. En, nogmaals om de subsidie netjes, in de wacht te slepen. Even, even, maar het is relatief snel gegaan. Aanvragen van een subsidie en het bijna akkoord voor de, voor de subsidie. Ja, je moet af en toe een benen maken. Ik heb 14 dagen geleden de boel opgestart. overigens nog twee bestuursleden. ook vriend Alex van Café Alex doet mee in het bestuur. En Carmen van De Bode zit in het bestuur mensen met z'n drietjes eh, eh, vormen we dan het stichtingsbestuur. Dus, eh, maar het traject is dus eigenlijk heel snel gegaan. Ja, maar ja, nogmaals, moet je even voortmaken. Dat stilstand is achteruitgang. Dus, Alle lof, zowel voor de stichting als voor de gemeente. Dat dacht ik ook. Daadkrachtig. Bart, waar gaat die schaatsbaan neerkomen op het uh, Nou, het is niet te geloven mensen, maar we hebben een heus plateau hier op het Gasthuisplein. <laughs> ik heb hem maar, gezien, ja. <laughs> Het, ligt al een tijdje en laten we die nou eens fijn gaan gebruiken. En waarom? Die man van die Global Green Eyes was hier en hij zegt, nou, dus zo mooi horizontaal, dat kan haast niet, niet beter. Dus eh, op het eh, podium op het Gasthuisplein met een, een, een, hek eromheen van 99 centimeter hoog. Waar eventueel ook sponsors nog hun boodschap op kwijt kunnen. Dus dat is nog even oproep die, ik net zei. Als die subsidie er is, dan hebben we nog wat centjes nodig. Dan, dan, rekenen we ook op eh, andere mensen die zeggen van oké, ik wil daar graag mee adverteren. Ik wil daar graag wat mee doen. Dus, maar dat is dat vervolgtraject. Eerst even de basis en dat horen we aanstaande vrijdag. Vrijdag D-Day. Yes. <laughs> Nou, laten we hopen dat het allemaal doorgaat. We hebben er alle vertrouwen in, eh, Bart. Want het is gewoon een eh, geweldig initiatief voor het dorp. En voor, we doen ons best. Voor het hele, dorp. voor het hele dorp, Alles en iedereen, eh, wordt in de gelegenheid gesteld om daarvan gebruik te maken. Nog even de data. 27 november tot en met 4 december. Dus net voor Sinterklaas. Kijk, hartstikke goed initiatief. Nou, maar hoop op vrijdag. Ik ga vast duimen. Ja, ik ook. Ik, ik eh, kom zaterdag eh, even het verslag uitbrengen als het mag. Heel graag, Bij tuurlijk. je bent van harte welkom. Bij deze Bartje, dankjewel. Graag gedaan. de ijsbaan hier in uh, Ja, geweldig, geweldig initiatief. Slippery People. Ja, we ze juist van Bart Schuitenmaker. We hebben het jaar geleden hebben we het een keer in de zomer gehad. Op het Badhuisplein. Kan ik me nog herinneren. hebben we ook een, ja, hebben ook een ijshal midden in de zomer gehad. Dat is natuurlijk ook uniek. Mhm. Maar dit initiatief op het Gasthuisplein. Een ijsbaan met koek en zopie eromheen. Nou, voor de kinderen, voor de ouderen, voor alles en iedereen wat wil. Nou, ik hoop echt dat eh, vrijdag daar een positief eh, besluit over komt. En volgende week zaterdag uiteraard in dit programma daar veel meer over. Uiteraard. Dat eh, dacht ik wel. Want hij had al beloofd van als vrijdag die uitslag er is, dan komt hij zaterdag even vertellen. Kijk, dat zijn goede berichten. nog even een tijdje voor berichtjes. Ja, natuurlijk. Nou, allereerst... Ik heb een hele hoop rommel op mijn, op mijn zolder. Ja, nou. Wil ik kwijt. Nou, dan moet je morgen vroeg op. En eh, dan word je om tien uur verwacht in de krocht. Want je kan van 10 tot 4 is daar een rommelmarkt. En uh, eh, daar kan je rustig tussen, tussen tweedehands eh, ja, snuisterijen kijken. Of zit er nog iets bij? Zit er iets bij? Vaak tegen een hele redelijke prijs. Dus eh, vanaf 10 uur bent u morgen van harte welkom in de krocht voor de Rommelmarkt. En dan heb je wat gekocht daar en dan ga je naar tussen kunst en kiets ga je, ga je toe. En, dan, dan, blijkt het een brugel te zijn. Blijkt het zo'n duur schilderij te zijn. Ja. je in één keer miljonair bent. Heb je het gezien, die hoogtepunten? nee. Nou, dat was geweldig. Iemand had voor 5 euro op de rommelmarkt iets gekocht en het bleek dus een schilderij van Breugel te zijn. Echt waar? En uh, die, oh. ja, die zit nu eh, in zonnige orde Kijk, het, het, kan ertussen zitten, maar eh, als ik daarvan houd, ga je rustig even rondneuzen kijken. Kijken, kijken, kopen hoeft niet, maar wie weet zit er iets tussen. Eh, vanaf 10 uur nogmaals tot 4 uur in de Krocht, de Rommelmarkt. Oké. Eh, kom nog even terug op eh, afgelopen weekend. Want sinds vorige week zijn er weer twee nieuwe horecabedrijven in de Kerkstraat Rijker. En in de Kerkstraat, vrijdagavond vond er de opening plaats van het groep. Piri Piri. Tapas restaurant, heel juist, Piri Piri. En eh, zaterdagavond was het de beurt aan het pannenkoekenrestaurant Stroop. Stroop <laughs> waarvan wij vorige week dus even een voorproefje mogen hebben eh, gehad. Want we hebben een heerlijke pannenkoek gegeten. En eh, wethouder Taters was bij beide openingen aanwezig. Vergezeld door bedrijven contactfunctionaris, ons aller, Hilly Jansen. En nou hoop ik wel, want dat zag ik vorige week in de krant staan... dat de deuren van de diverse horecagelegenheden naar buiten open gaan... Want wat las ik in De Telegraaf omtrent? De restaurateur Joop Braakhekken, welbekende tv-kok en later eh, restaurateur... En eh, die voelde zich het slachtoffer van de regelzucht van de gemeente Amsterdam. De beroemde kok moet de entree van zijn restaurant Le Garage in de hoofdstad omgooien... omdat zijn tochtdeur, in, nou komt hij in de vestibule, naar binnen open gaat. En die moet het halletje indraaien. Er ligt inmiddels een dwangsom van 10.000 euro op de mat van Braakhekken. Hij ziet de redelijkheid van de regel niet in. Hij zegt, al 20 jaar gaat het goed, maar nu moet ik plotseling mijn volledige entree veranderen. En eh, ik dit zijn zijn woorden, wat is dat voor waanzin? Dat kost me 15 tot 20.000 euro. De garderobe is dan niet bruikbaar meer. Ik heb de brandweer maar weer eens gebeld. Hopelijk komen die met, eh, met een advies om deze idioot, de idiotie van deze situatie in te zien. Uiteraard vindt uh, Joop Braakhekker de veiligheid ook belangrijk. Maar zegt hij, deze regel gaat toch echt te ver. Volgens de regels moet de voordeur naar binnen openen... en de binnendeur van Braakhekkers entree moet naar buiten opengaan. Snap jij het nog? Nee, ik ben hem kwijt. Maar je kan er heerlijk eten en al ik weet niet hoeveel jaren lang. Maar daar is helemaal geen ruimte voor om die deur dus andersom te zetten. En hij vraagt zich echt af, wie heeft deze regel nou weer bedacht? Ja, ik ken wel meer van dat soort regels hoor, in de horeca. Daar word je helemaal gek van. Er zijn wat regeltjes hè? Oeh. Oké. Halloween vanavond dus in uh, eh, Fame, hè? Fame, ja, vanaf 11 uur tot, vanaf kwart, uur. tot kwart voor 5. Feest, feest, feest. En er is ook Halloween voor de kinderen van... Nou, had ik dat ergens opgeschreven? Want daar uh, van, 8 tot, eh, van 8 tot 11 uur in Jade voor kinderen van 12 tot 16 jaar. Halloween. blijft wel een hele aparte, maar hele mooie plaat. Deze van Kate Bush en op Watering Heights. En altijd toepasselijk, hè? Halloween. Ja, Halloween. Ja, griezel, Je hoort hem bij Zalvoort op zaterdag bij CFM Zalvoort. 24 uur per dag, lokale radio. En uiteraard ook eh, aandacht voor het regionale nieuws. En we gaan over naar Haarlem. We gaan, we gaan naar Haarlem, we gaan naar Swing City. Want dat golftrainingcentrum opent morgen eh, de deuren. En daarvoor hebben we aan de telefoon Michel. Michel Put. Dat klopt, goedemiddag. Hey Michel, welkom in de uitzending. Dankjewel. Uh, Swing City, Golf Training Centrum. Waar moeten wij luisteraars dan aan denken? Nou moeten jullie denken aan een zeer laagdrempelig eh, initiatief binnen de stadsgrenzen van Haarlem. Op het kloppende sportstraatje van Haarlem, namelijk het Pimelier-laantje. Ja. Bij het Pimelier-stadion bij het Mendel College, eh, waar alle sportfaciliteiten nagenoeg gevestigd zijn. En dan moet je denken aan een driving range met een aangepaste golfbal. Oké, okay. en eh, aangepast is in het feit dat er misschien gaatjes in de golfbal zitten? Nee, er zitten nooit gaatjes in een golfbal. Er zitten wel dimpels in een golfbal. Ja, dimpels. Maar je hebt ook van die, van die, van die voor, als je in de achtertuin wil oefenen, van die plastic balletjes met van die gaatjes erin. Nee, dat is zeer frustrerend. Nee, <laughs> dat kan ook. Dit, is een golfbal die heeft alle specificaties van een normale golfbal. Ja. Hij weegt alleen een stuk minder, waardoor hij minder afstand overbrugt. Oké. maar eh, voor de rest heeft hij alle kenmerken van een reguliere, conventionele golfbal. Ja, voor wie is dit uh, trainingscentrum bedoeld, Michel? Nou, mijn motto is golf voor iedereen. Dus dat... Dus daar zit eigenlijk het antwoord op de vraag al. Ja. En dat betekent dus, eh, als ik eh, wil beginnen met golven, dan moet ik gewoon even bij jou langs. Dat zou ik zeer waarderen en dan kan ik je daar uh, eh, wegwijzing maken, geen probleem. En jij bent zelf al jaren golfer, vervent golfer? Nou, ik ben al 15 jaar golfprofessional. Ik werk op een besloten golfclub in Amsterdam. Okay. en ik merk dat ik daar niet genoeg aandacht kan geven aan, aan het jeugdelement. En ik merk dat kinderen heel moeilijk de weg naar een golfbaan vinden. Ja. Vandaar dat ik aan een laagdrempelig initiatief aan het werken ben geweest de afgelopen 2,5 jaar. Oké, en dan is morgen daar de, de, de officiële opening van. Eh, heb je nog speciale eh, activiteiten morgen? Nou, er wordt een hele leuke openaar wordt er aange, is er aangeschreven. Willem van Hanegem. Die heb ik gevraagd om bij mij de eerste bal te, eh. het, het center in te swingen. Dat dat hij swingt en niet slaat. Dat is van huis uit toch een voetballer? Dat is een voetballer, maar hij is zeer vervent golfer geworden. Oké. En eh, ja, ik heb hem gevraagd 2,5 week geleden en hij eh, bood spontaan aan om dat voor mij te doen. Geweldig. En vanaf hoe laat eh, gaat het morgen los? Het gaat, <laughs> het gaat morgen los. Om 12 uur hoop ik dat Willem de eerste bal het swingcenter inslaat. Ja. Of swingt. Ik, dat moet ik nog zien of het een swing is of een slag. <laughs> Oké. Dat zal de tijd leren. Misschien dat hij net zo krom is als hij vroeger was met zijn bal op zijn voet. Maar dat zullen we zien. <laughs> Klopt. En, eh, maar eh, goed, eh, je kan daar dus leren golven onder professionele begeleiding, begrijp ik van je? Dat klopt. Oké, dus professioneel... Ik bied, op een heel laagdrempelig niveau, met ook een hele lage prijs, bied ik golf aan voor iedereen. Oh. En morgen als we willen golven, dan mag iedereen gewoon even een balletje bijslaan. Ja, iedereen is welkom. Oké, kan je nog even de adresgegevens voor de luisteraars doorgeven? Ja, Swing City heet het. Ja. mag ik de site noemen? Ja, ja natuurlijk. natuurlijk. Dat is www swing-city.nl. Ja. En het is gevestigd aan de Jaap Edelaan. En de Jaap Edelaan bevindt zich eigenlijk bij het honkbalstadion, het Pimmelier honkbalstadion, aan de Randweg in Haarlem. Nou, weet iedereen wat te vinden volgens mij, Michel. Dat vermoeden heb ik ook. Dat dacht ik ook. Ehm, ja, dat initiatief, eh, je vertelde al hoe je erop eh, gekomen bent. Hoe lang ben je ermee bezig geweest voordat het uiteindelijk eh, is ontstaan hier in Haarlem? Nou, dat ging eigenlijk wonderwel snel. Ik heb een eh, hele goede samenwerking en medewerking gekregen van SRO. Dat is het instituut, de instantie die eh, namens de gemeente Haarlem eh, de, de sportfaciliteiten hier exploiteert. Ja. En ik heb daar heel goed contact gehad met de, de interim manager. En ik heb heel goed contact gehad met Kinheim, dat is de, de, golfclub moet je mij horen. <laughs> de soft honkbalclub die dit de terrein normaal gebruikt voor het softbalverhaal. Oké, nou begrijp ik de link. De penningmeester was, eh, was meteen heel eh, enthousiast. En eigenlijk ging het balletje eh, spreekwoordelijk vrij snel rollen. En die ballen van de honkbal die komen niet bij jou terecht op de, op de golfbaan? Nee, want dat is het grappige. Dat, hele ehm, complex ligt eigenlijk zwinters ongebruikt te wachten op dat iemand er eens een keer wat mee gaat doen. Ja. Nou, en, van dat gat maak ik gebruik. Oké. Overdekte driving range? Nee, hij is niet overdekt. Oh, nou ja, goed, maar ik vind ook dat, dat zie je ook op televisie, want die golfers eh, lopen bij weer en uh, ontij ja. over die baan. Dus je kan je er gewoon op kleden, daar gaat het ja, om. Natuurlijk. Ja, en eh, gewoon lekker in de buitenlucht. Precies. Leren golven. Leren golven, maar het is ook zeer zeker een alternatief voor zeer vervente golfers, die ze maar moeilijk de gang naar de golfbaan vinden. Omdat die meestal te ver weg is en het is s avonds, het is laat, het is koud. En hier heb je gewoon een gezellige knusse setting. Ja. Met lampen. Dus hier kun je je gewoon uitleiden. Dat, was mijn volgende vraag geweest, maar dus s'avonds verlicht. Ja, ik ben twee avonden open. Dinsdagavond en donderdagavond van 7 tot 10. Ja. En dan heb ik eh, van een prachtig artificial light, zoals dat heet. Nou, noem nog even die website waar ons luisteraars op kunnen kijken als ze meer informatie willen. www. Ja. Swing-city.nl Hartstikke goed. Hey Michel, dankjewel voor de toelichtingen. Uiteraard heel veel plezier morgen en die dagen, weken, maanden en jaren daarna. Nou, dank voor jullie enthousiaste bijdrage. Eh, graag gedaan. Fijne dag. Hoi, jij ook. Jij ook. Dat was eh, Michel Put, inderdaad de initiatiefnemer van Swing City in uh, Haarlem. En uiteraard kan je meer informatie verkrijgen op de website van Swing City. Wij zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Albert-Jan, eh, dank je wel weer eh, voor je bijdrage. Hij is even aan de telefoon nog met eh, Swing City. En volgende week dan is er weer een nieuwe aflevering. En uiteraard gaan de rest van de programma's van CFM gewoon door.